Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een jaar nadat de Taliban weer de macht overnamen in Afghanistan... wachten er nog 480 mensen om geëvacueerd te worden naar Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, meldt de krant Trouw. Het gaat om Afghanen die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt... bijvoorbeeld als tolk of beveiliger. Het kabinet wil alle achtergebleven Afghanen volgende maand hebben overgebracht naar Nederland. Of die deadline wordt gehaald, kon een woordvoerder niet zeggen tegen de krant. De Franse politie heeft gisternacht een man van 25 opgepakt... die met het hoofd van zijn vader rondliep over een parkeerplaats. Het lichaam van de vader lag op straat. De man had een keukenmes in zijn ene hand en het hoofd in de andere. Toen de politie hem wilde ophangen, oppakken, pardon, haalde hij uit met het mes en riep hij Allahu Akbar, Arabisch voor God is groot. Volgens Franse media heeft de verdachte de Marokkaanse nationaliteit... en is hij een bekende van de politie vanwege familieruzies... en problemen rond drank- en drugsgebruik. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is afgelopen middag gevochten. Bij de hekken raakten twee groepen mensen slaags. De politie kwam ertussen, maar heeft niemand gearresteerd. Wie er betrokken waren bij de ongeregeldheden is onduidelijk. Zowel het COA als de politie willen verder niks over kwijt. Vorig weekend was er ook al een vechtpartij voor de hekken van het overvolle asielzoekerscentrum. Voor het eerst in maanden mogen in de Duitse plaats Waldorf in Baden-Württemberg de katten weer naar buiten. Op last van de autoriteiten moesten de katten tijdens het broedseizoen van de kuifleeuwerik binnenblijven of worden aangelijnd. De zeldzame vogel maakt zijn nestje op de grond en is dus een makkelijke prooi. Eigenaren van katten die ondanks de lockdown betrapt werden op het vernielen van nestjes... konden een boete van maximaal 50.000 euro krijgen. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land, maar het blijft met 20 graden wel warm. Komende dag wisselen zon en wolken elkaar af. In de ochtend kan hier en daar een buitje vallen.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 Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen dicht. En het kan me niet schelen waar ik ook strand, want dit is mijn ware gezicht. loopt er dus naderhand.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 We gaan weer weg met ruzie. Je belt me maar, ik neem niet op. Zoveelste discussie geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint dit straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan. dit niet eerder kunnen zien. Ik heb je zo hard nodig. Misschien ben jij wel niet wat ik verdien. zou je willen horen? Elke zin die komt recht uit mijn hart. Maar ik heb al verloren. Het voelt gewoon veel erger dan ik dacht.